Gert bij met het NOS-journaal. In de buurt van Moskou is een passagiersvliegtuig neergestort... melden lokale media op basis van ooggetuigen. Aan boord zouden 71 mensen zijn, onder wie zes bemanningsleden. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de internationale luchthaven Domodedovo... met bestemming Orsk, bij de grens met Kazachstan. Het toestel is een Antonov 148 van de maatschappij Saratov Airlines. In Myanmar moet een groep militairen en politieagenten voor de rechter komen voor de moord op tien Rohingya-moslims. De verdachten zijn zeven militairen en drie politiemensen. Het leger zegt dat de Rohingya hoorden bij een groep van 200 terroristen die in de deelstaat Rakhine veiligheidstroepen aanvielen. Volgens getuigen is dat niet waar. Militairen zouden de tien Rohingya uit een groep van honderden vluchtelingen hebben geplukt en hen hebben gedood. Het vliegverkeer op Schiphol heeft veel last van de harde wind. Aankomende en vertrekkende vliegtuigen hebben vertraging die kan oplopen tot een uur. De hinder kan tot de avond aanhouden. Hoewel het in het zuiden vakantie is, zijn er volgens Schiphol geen extreem lange wachttijden. Honderden mensen hebben het lidmaatschap opgezegd van de Nederlandse afdeling van Oxfam Novib. Aanleiding is het nieuws dat personeel van de internationale hulporganisatie in Haiti had meegedaan aan seksfeesten na de aardbeving acht jaar geleden. Oxfam zegt dat er geen Nederlandse medewerkers betrokken waren bij de misstanden. Op de locatie werkten vooral Britse collega's. Wel werden de projecten op Haiti deels gefinancierd door de Nederlandse tak. Een verwarde man heeft in Stadskanaal zijn auto in brand gestoken. Daarna ging hij zijn huis in en sloeg daar de boel kort en klein, meldt RTV Noord. Uit voorzorg werd de straat afgesloten en omliggende huizen werden ontruimd. De man, die bij de politie bekend staat als verward en agressief, weigerde zijn huis uit te komen Uiteindelijk is een team van de politie daarom naar binnen gegaan en heeft hem aangehouden. Het weer, af en toe zon, ook winterse buien. Het wordt maximaal 6 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk glad door winterse buien. Ook morgen buien, vooral in de noordelijke helft van het land. En dan wordt het 5 graden. Dit was het ZFM.